het en ze lopen vuurtje door me streek. Hupste dat gezien, wat of die dat deed. En die dat door al van geen kan, Die waren de heuvel boven een de En dan de vrouw van het broer van Chris. Die meende of dat ze nog een jong is. De klappijen en de klapsers. te sletsen. Overheen daarin zien de kletskonden en jongen van de stad. Ze tegen hem: Zijn beste dat. Ziet al wat ik ligt die nu al. Chance zich niks van. helt zich op met thee, snaps toch het vaan. Zo groot getrooid met een brave maan. En die vaan daarachter, voor toch klopt ook het niet. Maar jij wat wilste met zijn stuk verdriet. Ik zag hem lopen, zijn laatste boel. Aste de vreus, is hij ook al zo. De klappijen en de klapsos, zo alweer ben je. En ze rollen kletsen. Überall één al één. Het zien de kleps komt en koeitongen van de stad. Ze fluisteren tegen. De klappijen en de klapsers zo alweer bij je. En ze rollen en ze zwetsen. maar een doorheen. Het zien de komt en koeitongen van de stad. Ze fluisteren tegenin. Zij wetsen dat. al wat ik plicht die